zwart en grijs. Eens vroeg het leven een hoge prijs. Aan de raper van Parijs. Hij zwerft door Parijs met zijn vrienden. De oude versleten klosjaar om iets van zijn gading te vinden wat godden of andere waar. S'nachts slaat hij in karren of kisten, op roosters of in een portie. Hij is voor het oog der toeristen, alleen maar een rockromantiek. De raper van Parijs zwerft door de straat. Eens had hij een huis om te wonen, een vrouw en een schat van een kind. De dood heeft hem beiden ontnomen, toen sloeg hij de kop in de wind. Nu wordt hij midnachten bekeken, hij is een klosjaar anders niet. Men ziet wel de man zijn gebreken, wat weten ze van zijn verdriet? és fró.